Zijn voorganger Hollande wilde dat al in 2025 voor elkaar hebben. Uiteindelijk moet de hoeveelheid kernenergie in Frankrijk worden teruggebracht tot 50% van de totale hoeveelheid stroom. Macron ging ook nog in op het protest van de gele hesjes... tegen de accijnsverhoging op brandstoffen. Hij zei dat hij bereid is met hen in overleg te gaan... maar dat geweld onacceptabel is. Kledingketen Esprit gaat wereldwijd zijn kantoorpersoneel met 40% terugbrengen. Ook wordt een aantal vestigingen gesloten. Wereldwijd heeft Esprit 760 vestigingen. Wat de bezuinigingen betekenen voor de tientallen Nederlandse winkels en hun personeel is nog onduidelijk. Esprit verkoopt steeds minder kleding en heeft al verschillende bezuinigingsoperaties achter de rug. In Apeldoorn staat een vestiging van Karwei in brand. De vlammen slaan uit het dak van de bouwmarkt en tot in de wijde omgeving zijn dikke rookwolken te zien. Het pand dat verloren lijkt is ontruimd en er zouden geen slachtoffers zijn. De brandweerkorpsen van Apeldoorn en Vaassen bestrijden het vuur. Een vrouw van 18 uit Egmond Binnen is gisteravond gewond geraakt tijdens een rondje hardlopen. Het slachtoffer werd in haar borst gestoken. De vrouw was aan het rennen toen ze vanuit het niets werd aangereden door een donkerkleurige auto. De bestuurder deed het raampje naar beneden en stak de vrouw neer. Daarna reed hij weg. De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. In Australië is een piloot van een vrachtvliegtuigje aan de dood ontsnapt. Hij was in slaap gevallen toen hij op de automatische piloot onderweg was van Tasmanië naar King Island. De verkeersleiding op King Island probeerde tevergeefs contact te krijgen met de piloot. Pas 50 kilometer verderop werd hij wakker, keerde het toestel en landde alsnog op King Island. Het weer vrij veel bewolking, maar ook af en toe zon bij 3 tot 6 graden. Morgen en donderdag regent het nu en dan, maar de temperatuur gaat omhoog tot boven de 10 graden op donderdag.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 Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl slash autoverzekering. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte.